Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een aantal veiligheidsregio's is bezorgd over het afschaffen van het luchtalarm bij calamiteiten. Demissionair minister Jessel Gus zei gisteren dat sirenes worden vervangen door een NL-alert. Een waarschuwingsbericht op de telefoon. De directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vindt dat onverantwoord. Onder meer omdat uit onderzoek blijkt dat zo'n 8% van de mensen geen NL-alert ontvangt. In de regio met daarin de Rotterdamse haven gaat het dan om meer dan 100.000 mensen die geen waarschuwing krijgen. Minister Jesse Gus zegt dat in een soort, dat soort regio's mogelijk een extra waarschuwingssysteem blijft bestaan. Israël heeft ingestemd met een plan voor een staakt het vuren in de Gazastrook. Dat zegt een Amerikaanse functionaris die bij de onderhandelingen betrokken is. Volgens hem is het nu aan Hamas om akkoord te gaan. Er zou onder meer worden gesproken over de vrijlating van gijzelaars... onder wie vrouwen, ouderen en kinderen. Het staakt het vuren zou zes weken moeten duren en ingaan voor de ramadan. De islamitische vaste maand begint rond 10 maart. In Duitsland is een Nederlandse motorrijder omgekomen bij een verkeersongeval. Dat gebeurde in Isselburg, vlak over de grens met de Achterhoek. Volgens de Duitse politie kwam de motorrijder in botsing met iemand in een scootmobiel... die de provinciale weg overstak. Beide slachtoffers overleden ter plekke. En Femke Bol heeft op de WK Indoor Atletiek in een recordtijd de 400 meter gewonnen. In de finale was ze met een 49,17 700ste sneller dan het wereldrecord dat ze zelf kort geleden liep. Bij een seconde later haalde Lieke Klaver het zilver. En de Amerikaanse Alexis Holmes werd derde. Het weer bewolkt en vooral in het zuidwesten van tijd tot tijd regen of motregen.